Maar daar komt de bank nu op terug. Waarschijnlijk blijven de prijsstijgingen net zo hoog als dit jaar. In de rest van Europa ligt de inflatie een stuk lager. De overheid maakt 7 miljoen euro vrij om de vaccinatiegraad in de vier grote steden te verhogen. Vooral in wijken met veel armoede krijgen te weinig kinderen een prik om bepaalde ziektes onder controle te houden. Zoals de mazelen of kinkhoest. Artsen zeggen dat ouders vaak twijfelen door fake nieuws op social media. Nog eens drie mannen hebben een aanklacht ingediend tegen P. Diddy. De Amerikaanse rapper en producer zit al vast op verdenking van afpersing, mensenhandel en tientallen gevallen van seksueel misbruik. Een van de mannen die zich nu heeft gemeld zegt dat hij door Diddy is gedrogeerd en daarna verkracht. Within like two minutes I start to feel like just very tired, very sleepy. When I finally kind of came to, I could feel myself being humped and I could feel was penetrated. P. Diddy ontkent. Zijn rechtszaak begint waarschijnlijk in mei. En rond deze tijd begint in Zwitserland de loting voor het kwalificatietoernooi van het WK in 2026. Dan zou je denken, dan weten we dus straks tegen wie Oranje moet spelen. Maar dat is niet zo. Mijn sportcollega Jan Kees van der Kun legt uit dat het met de Nations League te maken heeft waar Nederland nog in zit. Na vandaag weet Nederland dat het ofwel in Pool X komt met vijf landen, ofwel in Pool Y met vier landen. En dan weten ze pas na de kwartfinale in maart tegen Spanje welke pool het gaat worden. Ja, ik weet niet of je hem nog kan volgen, maar het, het, het zou dus kunnen zijn dat het straks gunstig is om van Spanje te verliezen in de Nations League, omdat je dan een makkelijkere kwalificatie zou kunnen hebben voor het WK. Nou ja, het is, het is ingewikkeld en ook een beetje raar, dus het lijkt me dat dit misschien ook wel de laatste keer is dat ze dit zo aanpakken. Pas op 23 maart weet het Nederlands elftal hoe de route naar het WK eruit ziet. Wel is al zeker dat Nederland groepshoofd wordt. En daardoor niet tegen toplanden hoeft te spelen in de kwalificatie. Het weer tot besluit. Een grijze dag met in het oosten en zuidoosten misschien nog een zonnestraal bij een graadje of drie.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 Maar volgens de Nederlandse Bank blijven de prijsstijgingen net zo hoog als dit jaar, op 3,2 procent. Zorgminister Agema is erg bezorgd over extra bezuinigingen op haar ministerie. Die komen er omdat de oppositie heeft afgedwongen dat er 750 miljoen minder wordt bezuinigd op onderwijs... Die miljoenen worden teruggehaald door onder meer medisch specialisten meer zelf te laten betalen voor hun opleiding. Op Texel is vannacht een strandtent door brand verwoest. Het vuur ontstond rond half twee en er was geen redden meer aan. Het weer bewolkt met motregen zo'n 4 graden.